uur. Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. In Amsterdam zijn tot en met zondag noodmaatregelen van kracht. Iedereen mag gefouilleerd worden. Er loopt ook extra politie rond en demonstraties zijn verboden. Afgelopen nacht werden door de hele stad Israëlische supporters van de voetbalclub Maccabi opgejaagd en aangevallen. In de filmpjes heb je misschien wel voorbij zien komen. Oh, Stop! Is Veel Nederlandse, Europese en ook Israëlische politici noemen het geweld schandalig. En ook burgemeester Halsema van Amsterdam is boos. Amsterdam kijkt terug op een gitzwarte nacht. Haatdragende, antisemitische relschoppers en criminelen... hebben gisteravond en gisternacht Joodse Israëlische bezoekers... te gast in onze stad belaagd en in elkaar geslagen. De politie zegt dat ze het geweld niet hebben kunnen tegenhouden, ook al waren ze daar massaal aanwezig. In totaal zijn er ruim 800 agenten aan het werk geweest met bijstand uit het hele land. Een omvang van deze inzet is voor Amsterdamse begrippen uitzonderlijk groot. En de Palestijnse autoriteit is juist boos op de Israëlische voetbalfans. Want door Palestijnse vlaggen te stelen en anti-Arabische leuzen te zingen... zouden ze het geweld hebben uitgelokt. Stefan van Baarle, de leider van Dink, noemt het hypocriet dat Nederlandse politici stil bleven toen woensdag een taxichauffeur werd aangevallen door Maccabi-supporters. Ander nieuws dan. In Californië zijn minstens 132 gebouwen verwoest door een bosbrand die al sinds woensdag om zich heen grijpt gaat vooral om huizen die verloren zijn gegaan. De Amerikaanse brandweer kan het vuur maar moeilijk blussen door de harde wind. En zo'n 10.000 Amerikanen zijn hun huis uitgevlucht. De elektrische fietsenmaker Stella is nu officieel failliet. Het Nederlandse bedrijf draaide al lange tijd verlies. Bij Stella werken ongeveer 440 mensen in Nederland en België. En wat er met hen gaat gebeuren, dat weten we nog niet. Ja, en weer een nieuwe aflevering in de soap die Vitesse heet. Want de KVB dreigt nog meer punten af te gaan trekken. Omdat hun club de jaarrekening heeft opgestuurd zonder handtekening van een accountant. Eerder kreeg Vitesse al 12 punten aftrek, waarvan 6 voorwaardelijk. Nou, grote kans dat die 6 punten er nu ook afgaan, omdat de jaarrekening niet compleet is. De accountant wilde zijn krabbel niet zetten, omdat Vitesse nog een schuld heeft openstaan van 17 miljoen euro na mislukte overname. Het weer dan nog vanavond en vannacht blijft het bewolkt...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 In Noord-Holland loopt het vooral vast op de A4 naar Amsterdam. Tussen Hoofddorp Zuid en Schiphol staat 5 kilometer door een pechgeval. De vertraging is een half uur. En op eh, de N247 Amsterdam-Horen bij Broek en Waterland doe je er 10 minuten langer over.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 A new energy source has been engineered by Swedish Industrial. According to European authorities, this new energy source will not pollute the air or the water and will replace oil and nuclear power within one year. We celebrate today 15 years of worldwide peace. Therefore, the Nobel Prize for Peace will no longer be given final results for the American president election, African American Senator Julia Crown is elected with a vast majority of 98%. A lucky UCLA student has discovered a cure for both AIDS and cancer today. FDA and lab industries announced that the cure would be available worldwide as soon as next week and for free. No murder or sexual abuse reported today. No fatal car crash and no airplane attack. One last look at the weather forecast and temperature from around the world. The sun is shining everywhere and temperature are just right for everyone. Log on to our website at www.hdvi.com for more happy news. Thank you for joining us. It was John Glad for HDVI. BTV International, bringing you happy news from around the world 24 hours a day.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 Op de locatie werd het te druk, waardoor niet iedereen naar binnen kon. De AOW-leeftijd blijft in 2030 onveranderd, 67 jaar en 3 maanden. De AOW is gekoppeld aan de levensverwachting en die loopt iets terug. Maar omdat de AOW-leeftijd niet kan dalen, blijft die in 2030 op hetzelfde niveau. De omstreden btw-verhoging op cultuur, boeken, kranten, sport en hotelovernachtingen gaat door als het aan de Tweede Kamer ligt. De regeringspartijen steunen de voorstellen van het kabinet en daarmee is er een kamermeerderheid. Het weer bewolkt en droog, het is ongeveer 5 graden. floor mountain and the last lion roars at the last dusty fountain in the shadow of the forest though she may be old and worn they will stare unbelieving through the flowers is icing, and you look to the north, and the pale moon is rising, and it seems like all is dying, and would leave the world to mourn. In the distance, hear the laughter of the light. past without even a last desperate warning. Then look into the sky where through the clouds a path is torn. Look and see her how she sparkles. It's the last. strong.